7 uur. Jan van der Putten met het NOS Joen 30 en uit Rotterdam en Den Haag ruim een kwart. Jonge gezinnen met een migratieachtergrond blijven meestal in de stad wonen, meldt het CBS. De verzekeraars waarschuwen dat de helft van de branden in huis wordt veroorzaakt door smartphones en andere elektronica. Telefoons en tablets liggen vaak s'nachts te laden en dat is volgens het Verbond van Verzekeraars gevaarlijk. Door oververhitting en slechte laders kan brand ontstaan. Vorig jaar werden 24 typen opladers voor telefoon en tablets uit de handel genomen, omdat ze brandgevaarlijk waren. Nederland helpt sportmerk Nike bij het ontwijken van belastingen. Trouw meldt dat Nike wordt genoemd in de Paradise Papers. Het Amerikaanse bedrijf betaalt royalties aan het Europese hoofdkantoor in Hilversum... en mag dat bedrag in Nederland aftrekken van de winstbelasting. Volgens Trouw hield Nike vorig jaar op die manier ruim 12 miljard dollar... buiten bereik van de Amerikaanse Belastingdienst. In Sydney in Australië zijn twee schooljongens om het leven gekomen toen een auto hun klaslokaal binnenreed. De SUV schoot met hoge snelheid door de wand van het houten schoolgebouw. Vijf kinderen liggen in het ziekenhuis, zestien leerlingen en een leerkracht raakten licht gewond. De bestuurster van de SUV mankeert niets. Bij de intocht van de Sint in Amsterdam kregen de Pieten het uiterlijk van Spaanse edellieden uit de 16e eeuw. De Pieten zijn niet zwart, ze krijgen roetvegen en ze hebben pruiken met halflang golvend haar. De organisatie zegt dat de Piet op die manier niet geassocieerd kan worden met slavernij. De Sinterklaasintocht in Amsterdam is op zondag 19 november. Het weer. Eerst nog kans op mist, plaatselijk een paar graden vorst. Verder vandaag vrij zonnig en het wordt 8 of 9 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Na een ongeluk bij knoop het Rotterpolderplein, 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, vertraging iets meer dan 20 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Driebergen, 10 kilometer. Kost je ongeveer een kwartier extra. En door een kapotte vrachtwagen op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen.